De motie was ingediend door D66 en GroenLinks nadat PvdA-fractieleider Hamer gisteren had gezegd dat er niet op onderwijs mag worden bezuinigd. Werkgroepen inventariseren hoe de komende jaren 35 miljard euro kan worden bespaard. Maar Hamer wil een uitzondering voor onderwijs, ook al hebben de coalitiepartijen afgesproken dat geen enkel onderwerp taboe is. Nadat de motie zonder steun van de PvdA was afgewezen, noemde D66-leider Pechtold de uitspraken van Hamer verkiezingsretoriek. PvdA zegt dat de motie om niet op onderwijs te bezuinigen werd afgewezen omdat die ambitieloos was. De provincie Noord-Holland gaat bankieren bij het Rijk. Het is voor het eerst dat een lagere overheid dat doet. Noord-Holland stort een miljard euro in de schatkist en dat betekent feitelijk dat het ministerie van Financiën de kas van de provincie gaat beheren. Dat is voor de provincie eenvoudiger en ook minder riskant. Noord-Holland stalde in het verleden geld bij onder andere een IJslandse bank en verloor daardoor 78 miljoen euro. Voor het Rijk is het schatkistbankieren ook voordelig, omdat het dan minder geld op de kapitaalmarkt hoeft te lenen. Minister Bos gaat daarom ook andere lagere overheden benaderen om bij de schatkist te bankieren. Begin vorig jaar zijn er weer meer jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtgekomen. Dat heeft minister Klink van Volksgezondheid op verzoek van de Kamer laten uitzoeken. In de eerste zes maanden van 2009 werden 184 jongeren opgenomen. Als die trend zich het hele jaar heeft voortgezet... is er sprake van een kwart meer ziekenhuisbehandelingen dan in 2008. Uit de cijfers blijkt dat meisjes net zo vaak met alcoholvergiftiging worden opgenomen als jongens. De meeste alcoholslachtoffers hebben tussen de 10 en de 15 drankjes op... en zijn ongeveer drie uur echt buiten bewustzijn. Het werkelijk aantal coma-zuipers is volgens de onderzoekers nog hoger... doordat in de cijfers geen rekening is gehouden met jongeren... die zich met een alcoholvergiftiging bij de huisarts hebben gemeld. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noordwesten kans op winterse buien.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 Uitgevoerd in 1957 toen Basie beschikte over een van zijn beste orkesten. Peter de Boer en ik zeiden het al in het eerste uur. Een muzikale machine zonder weerga. Maar Basie was niet alleen een uitstekend bandleider maar ook een goede pianist. Zijn spel klonk eenvoudig en ik heb het vaak plinkplong genoemd. Maar elke aangeslagen noot was effectief. Dat kwam nog meer tot zijn recht als hij met een small band speelde, een kleine bezetting. Op verzoek van producer Norman Granz had hij een tijdje een combo met de naam Kansas City, met erachter een cijfer afhankelijk van hoeveel man er met hem meespeelde. Ik heb hier een Beesie-album uit 1980 met zijn Kansas City Seven, bestaande uit uiteraard Beesie piano, J.J. Johnson trombone, Freddie Hubbard trompet, Eddie Lockjaw Davis tenorsax, Joe Pass gitaar, John Hurt bas en Jake Hanna drums. Met het nummer Exactly Like You. Thank you. Thank you. boy blue, come blow your horn. Big boy blue, it's almost dawn, and the band will soon be gone. Come on, blue, blow your horn. Big boy blue, it's getting late. Big boy blue, my feet can't wait. So before you abdicate, come on, blue, blow your horn. When you blow hot, so hot, how am I gonna keep my seat? Even with my two left feet, I'm a giving, I mean give out. Big boy blue, you know it's so. Big boy blue, before you go, send me fast and send me slow. Come on, blue, blow. Thank you. So when you blow so high, how am I gonna take my seat? even with my two left feet. I must give in, I mean give out. Oh, big boy blue, you know so. Big boy blue, before you go, swing me high and swing me low. Come on, blue, blow your horn. Big boy blue, come blow your horn. <laughs> blue, blow your Medepresentator Hans Sandbergen en ik beloofden een tijdje geleden wat vaker Ella Gerald te draaien. En dit was een bijzonder nummer uit de oude doos. Ella en de Mills Brothers met The Big Boy Blues. Waarbij de Mills Brothers in hun oude stijl muziekinstrumenten nabootsten. Alt-saxofonist Lowe Donaldson, geboren in 1926, staat bekend om zijn bluesachtige touch... Hij speelde in diverse combo's, onder andere in de Jazz Messengers, maar ook vaak met eigen combo's. In 1967 dook hij de Rudy van Gelder studio in met onder andere trompetist Freddie Hubbard, tenorspeler Wayne Shorter, baritonsaxofonist Pepper Adams, pianist McCoy Tyner en bassist Ron Carter om het album Lush Life op te nemen. In die tijd had Lou Donaldson echter een, een enorme hit met Alligator Boogaloo. En daardoor bleven deze opnamen op de plank liggen totdat, zij in 1980 in Japan werden uitgebracht. Het album bevatte romantische standards en een ervan is Sweet and Lovely. Lou Donaldson. I Do It For Your Love. Een prachtige song van Paul Simon, gezongen door de in 1977 geboren Amerikaanse jazzzangeres Jane Monheit. Als twintigjarige werd zij tweede tijdens de Thelonious Monk Institute Vocal Competition en sindsdien staat zij met beide poten in de vocale jazz. De Servische componist en trompetist Dusko Gojkovic is al vele jaren weer thuis. Ooit vierde hij triomfen in de States als solist in de big bands van eerst Benny Ferguson en later Woody Herman. Maar uiteindelijk koos hij toch weer voor de oude wereld, waar hij zich onder andere ging bezighouden met de Balkan Jazz. Luister naar zijn mooie spel in Little Tio, op de piano begeleid door Tommy Flanagan. Yeah! Peter den Boer draaide in het eerste uur al eh, een uitvoering van eh, dit nummer. En als ik een dubbeltje kreeg voor alle, uitvoeringen, dan eh, was ik inmiddels schatrijk. Lady Be Good, een song uit de gelijk, gelijknamige musical uit 1924 van de gebroeders Gershwin. En daarna is het een jazzvehikel van de eerste orde geworden. Vaak uptempo gespeeld en hier dus ook door een bijzondere combinatie... Jazz Mel Tormé pianist George Shearing, saxofonist Jerry Mulliken en een big bandje. Wie aan Dizzy Gillespie denkt, hoort in gedachten vaak gillende trompetten. Hij kon zeer onstuimig te werk gaan. Maar er was in de jazz ook een periode in de mode om mee te spelen in een orkest met strijkers. Geen vuurwerk, maar violisten en zo. En ook uh, Dizzy Gillespie heeft even aan die mode meegedaan. En zo kwam het nu volgende Alone Together tot stand. Don't misunderstand. We are only strangers on our way to somewhere else, to some place we forgot. Don't mistake my smile. just me. You are no concern of mine, but in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold my hand, then I some secret place. yielding to a soft wind to love, love the pain away. Don't misunderstand. no concern of mine. But in case you're free sometime and need some time with me sometime to hold. zingende drummer Grady Tate. Ooit befaamd geworden als drummer in de big band van Quincy Jones. Maar vanaf zijn vierde jaar hield hij ook al van zingen. En toen deze hardbop drummer eens bij een band meezong... viel het zo in de smaak dat hij het vocale gewoon eens bij blijven doen. En niet slecht, zoals hij liet horen in de ballad Don't Misunderstand. Little Jazz heette hij, maar zo little was hij niet. De trompetist Roy Eldridge... Hij speelde in vele bands en kreeg zijn nickname omdat zijn stijl tussen die van Louis Armstrong en Dizzy Gillespie inzat. Als 16-jarige was hij al beroeps in de jazz. Rond 1970 werd hij getroffen door een beroerte, maar hij vocht zich er bovenop. En zo maakte hij in 1976 het album, What's It's All About. Samen met onder andere tenorsaxofonist Bud Johnson, altspeler Norris Turney en pianist Norman Simpson van dat album is hier It's On.